Hij zegt tegen persbureau Interfax dat er aanklachten komen. En volgens hem zijn de vier verdachten nog maar het begin. De minister zegt dat het aantal mensen dat hierbij betrokken is veel groter is. Het internationale onderzoeksteam wil niet op de uitspraken van de Oekraïense minister reageren. De zaak van de postbankmoord moet voor een van de twee verdachten worden overgedaan. Dat heeft de advocaat-generaal geadviseerd aan de Hoge Raad. De postbankzaak is genoemd naar het natuurgebied waar slachtoffer Alex Wiegmink in 2003 was doodgeschoten. De twee verdachten zijn door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot 18 jaar cel. Bij een van de verdachten is een bekentenis verkregen via een undercover-operatie. De advocaat-generaal vindt dat het Hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom die methode was toegestaan. Na de FNV en het CNV steunt ook de kleinere vakcentrale VCP het pensioenakkoord. Alle drie de vakorganisaties die onderhandelden over de pensioenen... hebben nu ja gezegd tegen een nieuw pensioenstelsel. Onder meer de politievakbond ACP, de pilotenvakbond VNV en de Unie... zijn bij de VCP aangesloten. In het pensioenakkoord is onder meer geregeld dat de pensioenleeftijd... de komende jaren minder hard stijgt. Voor de noordoostkust van het Indonesische eiland Java, vlakbij Surabaya, is een motorboot omgeslagen. Zeker 17 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Vier inzittenden worden nog vermist. 39 mensen konden worden gered. Aan boord waren 60 mensen, terwijl er plaats was voor 30 passagiers. Het weer vanmiddag vrij zonnig, al ontstaan er wel wat stapelwolken... met in het noordoosten mogelijk een onweersbui. Het is 22 graden aan de kust en 29 in het zuidoosten. Morgen nog iets warmer, maar dan kunnen smiddags stevige onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In Noord-Holland heb je veel vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knoop Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk. 11 kilometer, drie kwartier extra. De linkerrijstrook is dicht.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 I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team, Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked all day. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.